Jelle Seubering met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah zwaar zal boeten voor de raketaanval op de Golanhoogten. Het Israëlische leger heeft aangekondigd zich voor te bereiden op een aanval tegen Hezbollah. Bij de raketaanval op een voetbalveld kwamen zeker 11 mensen om het leven. De slachtoffers waren tussen de 10 en 20 jaar oud een Net hoe was de afgelopen week in de Verenigde Staten... en reist zo snel mogelijk terug naar Israël om te overleggen met het Veiligheidskabinet. De VS vreest voor een totale oorlog na de raketaanval in de Golanhoogte... en benadrukt het belang van de-escalatie. In Heerhugowaard is een meisje van twee verdronken in een plas. Ze was aan het spelen aan de waterkant, maar is daar in het water beland. Een traumahelikopter werd ingezet en de hulpdiensten hebben haar lang geprobeerd te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De politie noemt het een noodlottig ongeval. Bij een vechtpartij in Rotterdam is een man mishandeld en zwaar gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De vechtpartij ontstond na het zomercarnaval in de stad. De politie heeft tijdens de straatparade acht anderen aangehouden... voor het verstoren van de openbare orde. Ook waren er een aantal kleine opstootjes. Het jaarlijkse zomercarnaval in Rotterdam had dit jaar geen avondprogramma... omdat er vorig jaar meerdere schietincidenten en een steekpartij waren. Met drie gouden medailles gaat Australië na de eerste dag van de Olympische Spelen van Parijs aan de leiding. Australië won goud bij het zwemmen en bij het wielrennen. Nederland heeft nog geen medailles. Wel wonnen de hockeyvrouwen met 6-2 van Frankrijk, de hockeymannen met 5-3 van Zuid-Afrika. Bij de zwemmers hebben Arno Kamminga en Caspar Corbeau zich gekwalificeerd voor de finale van de 100 meter schoolslag. Het weer in het noordoosten een bui met kans op onweer. Verder is het droog en koelt het vannacht af naar een graad of 12. Morgen wordt een zomerse dag. Aan de kust en op de Wadden wordt het flink zonnig.